Dat staat in het ontwerpbesluit van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, waar vanavond over wordt vergaderd. De OPCW wil dat alle productiefaciliteiten voor chemische wapens voor november dit jaar zijn vernietigd. De inspecteurs van de organisatie moeten vanaf dinsdag onbeperkt toegang krijgen tot Syrische installaties om daar onderzoek te kunnen doen. Als het ontwerpbesluit van de OPCW wordt goedgekeurd, is de weg vrij voor de VN-veiligheidsraad om te stemmen over een Syrië-resolutie. SPD-kopstuk Peer Steinbrück geeft zijn zetel op in de Duitse Bondsdag en trekt zich terug uit de actieve politiek. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een partijconventie. Steinbrück wil nog wel zitting nemen in een verkenningscommissie voor samenwerking met het CDU. De twee partijen zullen waarschijnlijk proberen een coalitie te vormen. De 66-jarige Steinbrück stapt op naar zijn nederlaag bij de verkiezingen van afgelopen zondag, waar hij de uitdager was van bondskanselier Angela Merkel. Eurostar wil eind 2016 een rechtstreekse treinverbinding tussen Amsterdam en Londen beginnen. Het is de bedoeling dat er twee keer per dag een trein gaat rijden tussen de twee hoofdsteden. De directeur van Eurostar ondertekende vandaag met de NS een akkoord over de nieuwe verbinding. Volgens Eurostar gaat de hogesnelheidstrein via Brussel, Antwerpen, Rotterdam en Schiphol naar Amsterdam Centraal. Op dit moment moeten reizigers die vanuit Amsterdam met de trein naar Londen gaan nog overstappen in Brussel. Prins George, de zoon van de Britse prins William en zijn vrouw Catherine, wordt volgende maand gedoopt. Dat gaat op 23 oktober gebeuren in de koninklijke kapel van het St. James Palace in Londen. De plechtigheid wordt geleid door de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Prins George, die werd geboren op 22 juli, is dan drie maanden oud.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 Hier exclusief op jouw CFM Zandvoort. It's all yours. like the good old times. I need you to work it. I need you to move it. I need you to make it happen. Right here and right now. Let it flow through your body. Let it flow through your mind. Just like those good old times. I need you to work it. I need you to make it happen. Right here, right now, This is your wake up call. This is a message coming through you on the frequency of love. Let the rhythm take you to a place you've never been before. To heights as far as the stratosphere. I need you to believe all things are possible through the music. So raise your hands and shout out loud. We are house and we are proud. We are Generation X, Y, and Z. Follow me into that distant land Let me see you work it. We'll have met sooner or later some good love, and I keep holding on. Do I wanna be your future? Will you be part of my pillow? Don't swear. Cause the promises are broken, and my question is for someone. 4.5+. of via ons digitale televisiekanaal via Ziggo. staan hier op CFM Zandvoort. Daar kom ik vanzelf wel weer voorbij. Maak er een mooi weekend van. Ik zeg ciao.